K staat FC Utrecht gedeeld tweede na het derde opeenvolgende gelijkspel. In Utrecht werd het 1-1 tegen Steaua Boekarest. De Utrechters stonden in de tweede helft een tijdje op voorsprong, maar een kwartier voor tijd maakte Schut een eigen doelpunt.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 Het is nog niet bekend of de winkels in de omgeving van de bouwplaats morgen weer opengaan. Er wordt nog altijd puin geruimd en de arbeidsinspectie, de politie en het openbaar ministerie zijn een onderzoek begonnen. Bij het instorten van het complex in aanbouw raakten vanmiddag zes bouwvakkers gewond. Drie van hen liggen nog op de intensive care. Het dierenpark Emmen is gered. De gemeenteraad heeft een lening van 1,4 miljoen euro goedgekeurd. Aan de lening zijn wel voorwaarden verbonden. Het dierenpark moet met een saneringsplan komen en de personeelskosten moeten fors omlaag. Bijna twee op de drie militairen vrezen voor hun veiligheid als de geplande bezuinigingen op defensie doorgaan. Het blijkt uit een enquête van het programma Nieuwsuur onder leden van de vakbond AFNP. Meer dan de helft zegt dat het werk nu al niet altijd op een verantwoorde manier kan worden gedaan. Defensie moet vanaf 2012 meer dan 600 miljoen euro bezuinigen. Minister Hille denkt dat de veiligheid van militairen niet in het geding is. AZ heeft in de Europa League met 2-1 verloren van Dynamo Kiev. De eindstand in Alkmaar was al bij rust bereikt. AZ staat nu na drie wedstrijden derde in groep E. In Budapest won PSV met 2-1 van Debrecen.